in de muur van een supermarkt te kraken. De EOD heeft de explosieven veiliggesteld... en laat ze ergens anders tot ontploffing brengen. De recherche doet verder onderzoek. In China is de langste zeebrug ter wereld vanochtend opengegaan. De brug is 55 kilometer lang en verbindt de eilanden Hongkong en Macau met de rest van China. President Xi Jinping heeft de brug geopend. China hoopt dat de snelle verbinding een economische impuls geeft aan de zuidelijke provincie Guangdong. Critici denken dat China de brug vooral wilde om de voormalige Britse kroonkolonie Hongkong nog meer aan zich te binden. De brug mag voorlopig alleen maar worden gebruikt door auto's met een vergunning, vrachtwagens en speciale shuttlebussen. De machinist van de trein die zondag ontspoorde in Taiwan... heeft bekend dat hij de snelheidsbegrenzer had uitgeschakeld. Eerder bleek al dat de trein twee keer zo hard reed als was toegestaan. Bij het treinongeluk ten oosten van Taipei vielen 18 doden... 187 mensen raakten gewond. Het aantal ebola-besmettingen in het noordoosten van Congo stijgt nog altijd, waarschuwt Artsen zonder Grenzen. Sinds de uitbraak in augustus zijn ruim 200 mensen besmet, van wie meer dan de helft inmiddels is overleden. Artsen zonder Grenzen heeft duizenden Congolezen gevaccineerd. Bij het huis van de Hongaars-Amerikaanse zakenman George Soros in New York is een explosief gevonden, meldt de New York Times. De politie heeft het onschadelijk gemaakt. Soros was zelf niet thuis. De FBI onderzoekt de zaak. Het weer, er staat vandaag een stevige wind, er is veel bewolking. In het noordoosten kan er wat regen vallen en het wordt een graad of 14. Ook de komende dagen vrij bewolkt en nu en dan wat lichte regen. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A5 Amsterdam-Hoofddorp is de weg weer vrij bij Knoop het Hoek. Nog een kwartier vertraging vanaf afrit IJmuiden...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 Let me rock it, that's all I wanna do, Shaka Khan. Let me rock it, let me rock it, Shaka Khan. Let me rock it, cause I feel for you, Shaka Khan. Would you tell me what you wanna do?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 Cause you know that I'm the one that keep you warm, Shaka. I'm making more than just a physical dream. I wanna rock you, Shaka, cause you make me wanna scream. Feel for you. stereo. Whoa, whoa. With music in my headphone, I'm feeling like a hero in the savior. Whoa, whoa. You can clap your hands. with you. Whoa, whoa. security, even after plastic surgery. So go on and squeals at the FBI. We can make a deal, make it worth your while. started it on a reel of tape.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 So he told it all, and in return, he got a credit card and a Thunderbird. He got a spanking new identity and a condo down in Miami. He bought a plane, a boat, and jewelry. try to run. I know what you've been through.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 Sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn.